Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Festivalorganisator IDNT gaat samen met andere organisatoren en Field Lab onderzoeken hoe evenementen op korte termijn veilig georganiseerd kunnen worden. Dat is afgesproken met de overheid na een gesprek naar aanleiding van de rechtszaak die IDNT dreigde aan te spannen na de afgelasting van concerten en evenementen tot half augustus. Het OMT gaat onderzoeken of een test die 24 uur voor het einde van een evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn in plaats van een test 40 uur voor voorafgaand aan een evenement. In het noorden van Italië is gisteren een Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. De motor kwam nabij de snelweg A22 in de buurt van Bolzano in Zuid-Tirol... in botsing met een vrachtwagen en belandde onder het voertuig. Volgens de politie was de motorrijder op slag dood. Twee fabrieken in Vietnam hebben de productie van Nike sportschoenen gestaakt... vanwege corona-uitbraken in de regio. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. Door de uitbraken wordt die productie nu ontregeld en kunnen er tekorten ontstaan. Ook Adidas en Puma laten schoenen maken in het land. Dat gebukt gaat onder een nieuwe golf van uitbraken met het coronavirus. Langs de westkust van de Verenigde Staten woedt een gigantische bosbrand. De zogenoemde Bootleg Fire heeft in de staat Oregon al tienduizenden hectare grond verwoest. Er woeden op dit moment in 13 Amerikaanse staten flinke branden... waarbij al meer dan 130.000 hectare bos en grasland is verbrand. Dat is drie keer zoveel als tijdens de enorme branden in 2018 in Californië. Ruim 1600 gebouwen werden toen verwoest en zeker acht mensen kwamen om het leven. In Oregon zijn nog geen doden gemeld, dan dat vooral natuurgebied is getroffen. Wel zijn een paar duizend bewoners geëvacueerd. Het weer vannacht helder, in het noorden een beetje bewolkt. Minima tussen de 10 en 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me Tonight is gonna be the zomer is jouw keuze ZFM.